Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Afghanistan is opnieuw een NAVO-militair doodgeschoten door een Afghaanse collega. Vanmorgen werden twee Britse NAVO-militairen gedood in de zuidelijke provincie Helmand. Deze keer was het in het oosten van het land. De nationaliteit van de derde dode is nog niet bekendgemaakt. Volgens de NAVO werd de militair doodgeschoten toen hij een controlepost naderde. De achtergrond van het incident wordt onderzocht. Het incident vanochtend in Helmand was op een legerbasis. basis. Volgens het Pentagon zijn er de afgelopen vijf jaar bijna 50 van zulke aanvallen van Afghaanse militairen geweest. In Heerlen is bij een schietpartij bij een koffieshop een dode gevallen. Het slachtoffer is een man, zegt de politie. De schietpartij was rond 6 uur voor de deur van de koffieshop. De aanleiding is volgens de politie nog onduidelijk. Er is niemand opgepakt. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, maar volgens omwonenden gaat het om een goede kennis van de eigenaar. Het Colombiaanse regeringsleger heeft opnieuw tientallen rebellen van de FARC-beweging gedood. President Santos heeft dat bekendgemaakt. 32 varkrebellen werden gedood in de jungle bij de afgelegen stad Vista Hermosa. Het is de tweede aanval op de vark in een week tijd. Bij de vorige aanval kwamen 33 varkrebellen om het leven. De aanvallen maken deel uit van een nieuwe strategie waarbij de sterkste eenheden van de vark worden aangevallen. BMW roept in Nederland 18.000 auto's terug naar de garage. Ze hebben mogelijk een probleem aan de afdekking van de accukabel. Het gaat om de BMW 5 en 6 serie, gebouwd tussen 2003 en 2010. In de accukabel kan een storing optreden waardoor de auto niet start. Ook is er een kleine kans op kortsluiting. BMW stuurt de mensen die het aangaat een brief. Daarin staat dat ze bij de dealer de kabelafdekking kunnen laten vervangen. Wereldwijd moeten 1,3 miljoen auto's terug naar de garage. Dan nog het weer.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 Dag, je zegt het goed, je wil niet. Goedenavond Joop. <laughs> Leuk dat je er bent. Hoe is het? Ja, ja redelijk wel. Nou, dat is je ziet er ook weer patent uit uiteraard. Ja, ik ben er weer gewoon. Oké. Goed, ik wil niet al te veel kletsen vanavond. Ik heb hele leuke muziek meegenomen. Allemaal nederpop nummers die eh, eh, goed gescoord hebben in die tijd. Dit was eh, in ieder geval Summertime van Brainbox, een hit uit 1969. En die hoorde ik toevallig eh, gisteren bij een goede vriend van mij. Ik denk, nou weet je wat, die neem ik gewoon lekker maandag mee naar Golden CFM. En dat heb ik dus gedaan en we zijn ermee geopend. We gaan de volgende drie nummers voor u draaien. Henk de Knife en de Jets, een hit eh, van, hun uit 75 is Guitar King. daarna de Outsiders uit 66, Lying All The Time. En vervolgens Shocking Blue. Ja, wat anders dan Shocking Blue...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 We gaan door met uh, eh, de Volendamse Cats natuurlijk. Eh, daar komt het in ieder geval vandaan. Eh, What a Crazy Life I'm Living uit 66. Vervolgens de oudste plaat die we vandaag hebben meegenomen. En dat is Little Ship van de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. En daarna Golden Earring, Daddy Buy Me a Girl. En dat was er in de tijd dat het Golden Earring heette en niet ja, Golden Earrings. Ja, Mo. <laughs> Dat weet ik toevallig. Dat is historie, hè? <laughs> Jawel. Goed, uh, uh, laat ze maar horen. Dat gaan we doen. We beginnen met de catch. Now the kind is plenty of till you reach the shore. How much more did I make? Perfection wasn't for sale How time flies when one is fun. Want het schiet alweer aardig op. We hebben pas uh, nou, zeven nummers gedraaid. En ik wil nog even lekker doorgaan. Dus we, zijn alweer 24 minuten bezig. dat vind ik ook mooi. Nou ja, ja, ja, ja. ja, ja, de tijd. We gaan door met Q65. Eh, Haagse groep met uh, I Despise You. Een behoorlijke hit in 66. Vervolgens Super Sister. Lekkere harde muziek. She Was Naked uit 70. En dan de Beverwijkse Bintangs met Traveling in the USA. Ook uit 1970. de Beverwijkse Bintanks waren dat Surfing in de USA uit 1970. We gaan naar de jongste plaat die ik heb meegenomen. Ja, ik zie het. Ja. Maar wel degene die zeker weten ook dood is. 100 Ja. <laughs> ja. Hij probeerde te vliegen en dat lukte hem niet. Nee, dat lukte hem niet. <laughs> Dan weet u waarschijnlijk over wie we het hebben. Ja, over dat, uiteraard hebben we dan over Herman Brood natuurlijk. Met zijn Wild Romans. En dan een van de mooiste nummers die ik eigenlijk ken in Nederland. En dat vind ik nog steeds Saturday Night. Prachtig nummer. Toch Mo? Absoluut. Ja, ja, ja. <laughs> Even jouw stopwoordje gebruiken. <laughs> Goed, daarna gaan we naar de Sandy Coast. Eh, heb ik ooit gezien in een voorprogramma van The Earring. En dat was zo ontzettend goed. Eh, we gaan luisteren straks naar Capital Punishment. Een hit uit 1969. En vervolgens als laatste van het blokje van drie After Tea. We'll be there After Tea uit 1968. gezellige muziek bij Golden CFM. Live vanaf het Gasthuisplein, Hoek Kruisstraat nou. Ja, dat klopt. En wat een luxe is dit. <laughs> ja, voor jou hè? Ik ben gewend een vinyljaren op woensdag en dat wil ik wel heel verspannen. Want aankomende woensdag bestaan we twee jaar. En, dan, heb je het over... De vinyljaren op eh, woensdagmiddag tussen twee en vier. Juist. Die ik met Ruud Jansen doe. En omdat we twee jaar bestaan zitten we live op een eh, locatie. En dat is in de Halterstraat, in Café 4 tussen 2 en 5. We hebben een uurtje erbij gekregen. Oh, kijk nou, dat is chic zeg. Dus eh, Golden CFM luisteraars, jullie zijn favorieten van oude muziek en goede muziek. Heb je nog een mooie plaat? Neem hem mee en kom aankomende woensdag vanaf 2 uur naar Café Mag ik er 200 meenemen? Dat mag. <laughs> pas het in drie uur tijd, denk je? Ik <laughs> ben er bang voor. <laughs> Goed, eh, maar je bent welkom, Joop. Neem wat leuks mee. Ehm, ja, je weet dat ik op woensdagmiddag eh, training moet verzorgen. En misschien dat ik heel even daarvoor langs suppel, maar ik, dat kan ik niet beloven. We gaan in ieder geval door met, eh, met muziek van de Golden CFM. <laughs> dan gaan we terug naar 73. sorry. Ja, nee, maakt niet uit. Dat is ook helemaal geen probleem. Want ik vind het een heel sympathiek programma. Alleen een week of twee geleden denk ik, hé, wat is dit? Dit is geen, was geen nee, vinyl. Nee, was de cd-dag. Ja, Sam Sexton met de dat, dat was geen daar in de studio en zang live. En, eh, en toch is dat jammer dat je dat niet daar, dat je dat dan doet. Maar goed. Ja, sorry. Dus beslissing van Ruud en dat, eh, dat eh, moeten we respecteren. We gaan terug naar 73. lyrics van Kayak. geweldige groep natuurlijk. Vervolgens uh, Words uit 65 van niemand minder dan Motions. En dan Zen dat een Amsterdamse groep met Get Me Down uit 1969.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 Ja, Mo, het eh, klokje van gehoorzaamheid, dat uh, tikt alweer. Ja, dat klopt. En nog een paar minuten. Helaas, helaas, helaas. Eh, we hebben, nou- ik, heb nog even een leuk nummer. Gaan, natuurlijk. Ja, maar we hebben toch leuk veel, nummers gedaan. We hebben in ieder geval 16 gedaan. We gaan er nog eentje doen. En dat wordt dan tevens de, de, was dat de herkenningsmelodie van dit programma. Heel in het begin, het eerste jaar. Is dat zo? ja, ja, ja. Okay. Daar hadden we een mooie jingle van gemaakt. Oh ja, klopt. En eh, de, de technicus der technicus. Uh, ja. Die. ja. ja. ja. ja dat was hartstikke leuk natuurlijk. Maar op een gegeven moment, ja, dat kostte toch weer een extra plaats. En op het einde hadden we ook nog een jingle. Dus dat hebben we toen maar afgeschaft. Laten we in ieder geval nog een keer gaan luisteren, want ik vind het een ontzettend leuk nummer. Spooky Days Off uit 1969 van de Swing Soul Machine. Ja, luisteraars, het was het voor vanavond. Dank u wel voor uw aandacht en graag tot over twee weken voor een nieuwe aflevering van Golden CFM op uw eigen lokale radio station ZFM Zandvoort.